active, be objective. Be an asset to the collective. So you know you gotta get a life. woke up one morning and saw the handwriting on the wall. Time was passing me by so fast. I wasn't moving at all.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 In totaal nemen ongeveer 70 landen vandaag afscheid van de zomertijd. Die werd in de 20e eeuw geïntroduceerd als alternatief... om in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht. De wintertijd is dus eigenlijk de standaardtijd. Volgend jaar op 27 maart gaat de zomertijd weer in. Bij de Tempelberg in Jeruzalem komt 24 uur bewaking met videocamera's. De maatregel moet het opgeleide geweld tussen Israëliërs en Palestijnen verminderen. De onrust begon vorige maand bij de Tempelberg, die voor zowel Joden als moslims een heilige plek is. Sindsdien zijn bij verschillende plaatsen ongeveer 50 Palestijnen en 8 Israëliërs om het leven gekomen bij geweld. Volgens de Amerikaanse minister Kerry is het cameratoezicht bij de Tempelberg een eerste stap richting een einde van het geweld. Paus Franciscus heeft kritiek geuit op conservatieve kerkleiders... die zich volgens hem verschuilen achter bekrompen doctrines. De paus hield een toespraak nadat het slotdocument van de bisschoppensynode... over huwelijk en gezin was verschenen. De bisschoppen pleiten daarin voor soepelere regels... voor mensen die buiten de kerk opnieuw zijn getrouwd. Maar ze willen niets veranderen aan de regels voor homoseksuelen. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Op het wereldkampioenschap in Schotland eindigden ze in de kwalificaties verrassend op de achtste plaats. Dat was precies genoeg om zich te plaatsen voor Rio. Het is voor het eerst in 40 jaar dat Nederland weer een turnteam naar de Olympische Spelen mag sturen. Dinsdag komt Nederland op het WK uit in de finale. Het weer, het wordt langzaam droog bij minima rond de 10 graden.